Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Turkse Nederlanders kunnen vanaf vandaag stemmen in de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen. Zowel president Erdogan als de leider van de oppositie Kılıçdaroğlu behaalden geen absolute meerderheid van de week. Onder Turken in Nederland was Erdogan populairder dan in eigen land. Daardoor won hij niet direct de verkiezingen. Volgende week zondag wordt in Turkije zelf weer gestemd. Greenpeace staakt zijn werk in Rusland... omdat de Russische overheid de milieuorganisatie heeft bestempeld als ongewenst. Greenpeace bemoeide zich met staatszaken en verspreidde anti-Russische propaganda... zegt de Russisch openbaar aanklager. Ook zou de organisatie hebben opgeroepen tot sancties tegen Rusland. Greenpeace zegt te worden gestraft vanwege protesten tegen Russische plannen... die rampzalig uitpakken voor de natuur, zoals houtkap en bodem- en luchtverontreiniging. De milieuorganisatie denkt na over beroep. De documentaire serie over de Nederlandse gevangene Jaitsen Singh mag worden uitgezonden. Singh zit al 39 jaar in de cel in de VS voor de moorden op zijn vrouw en stiefdochter. In de serie van BNN-VARA staan onder meer mogelijke gerechtelijke dwaling in de zaak centraal... maar ook vermeend seksueel misbruik door Singh en drugshandel komen aan bod. Singh spande een kort geding aan omdat hij bang is voor problemen met medegevangenen. Volgens de rechter kon hij weten dat de documentaire ook over deze onderwerpen zou gaan. Adidas verkoopt toch de schoenen van Kanye West. Het Duitse sportmerk verbrak in oktober de samenwerking met de artiest... vanwege antisemitische berichten van West op social media. Adidas zag zonder de verkoop de omzet in het eerste kwartaal verdampen... en bleef zitten met 1,2 miljard euro aan onverkochte sneakers. Eind deze maand begint het merk met de verkoper van. Een deel van de opbrengst gaat naar een organisatie die racisme en antisemitisme bestrijdt. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag vanuit het oosten meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden qua verkeer te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.